Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. In de Amsterdam Arena werd RKC Waalwijk met 5-1 verslagen. In de finale op 8 mei in de Kuip in Rotterdam moet Ajax tegen FC Twente. Het weer op de meeste plaatsen helder.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 Zij zou zondag weer opengaan, maar dat is uitgesteld omdat er eerst moet worden overlegd met de nieuwe premier... Vandaag stapte premier Shafik op en zijn plaats is ingenomen door de minister van Justitie, Sharaf. De beurs van Egypte is vanwege de politieke onrust in het land al sinds 27 januari dicht. Al meerdere keren werd aangekondigd dat hij weer open zou gaan, maar dat ging steeds niet door. Er is deze keer geen nieuwe termijn gesteld voor het heropenen van de Egyptische beurs. Het medisch centrum Alkmaar verdwijnt uit Alkmaar. Het ziekenhuis, de grootste werkgever van de stad, verhuist naar een nieuw gebouw in Herugowaard. Op de plaats van het MCA in Alkmaar blijft alleen een centrum voor diagnostiek. Daar kunnen dan nog een aantal polyklinische behandelingen worden gedaan. Verscheidene pogingen om een nieuwbouwlocatie voor het ziekenhuis te vinden in Alkmaar mislukten. De gemeente Alkmaar zegt de verhuizing van het ziekenhuis te betreuren. De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar voor huizenbezitters met gemiddeld 2% tot 686 euro. Dat heeft de vereniging Eigen Huis becijferd. In Borselen en Terneuzen is de stijging het grootst, 20 procent. De grootste daler is Schouwen-Duiveland. In die gemeente zijn de woonlasten 16 procent lager. Op het Buma Harpengala hebben vier Nederlandse artiesten een gouden harp gekregen. De oeuvreprijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. De winnaars zijn Nick en Simon, Tony Berk, Van Velzen en Kane. Caro Emerald kreeg de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2010 met het nummer A Night